NOS Nieuws van 1 uur. Joris beneden. zou je volgens minister Plaster kunnen zien als een staatsgreep. Dat zei hij in het programma WNL op zondag. Nadat het kabinet Koeiman in februari was gevallen... kwam er een interimregering onder leiding van de MFK. Dat is de partij van de veroordeelde oud-premier Schotten. Die wilde de geplande verkiezingen tegenhouden... omdat hij dacht dat zijn partij genoeg steun had. Daarop greep minister Plasterk in. Hij liet de gouverneur van Curaçao nieuwe verkiezingen uitschrijven. Steekpartijen hebben gisteravond aan drie mensen het leven gekost. In Zaandam overleed een jongen van 16 uit Assen-Delft. Hij was neergestoken in het uitgaansgebied. De aanleiding is onbekend. De politie verhoort getuigen. In Nijmegen liep een ruzie in een kroeg uit op een steekpartij. Een man van 51 kwam daardoor om het leven. Een verdachte van 30 uit Beuningen zit vast. En in een huis in Os werd een man doodgestoken. De dader is gevlucht. In Horen in Noord-Holland zijn vanochtend vroeg 24 huizen ontruimd... omdat een verwarde man dreigde zijn huis op te blazen. Hij had zelf 112 gebeld. Omdat het erg naar gas rook, werden mensen in de omgeving geëvacueerd. De verwarde man in Horen is aangehouden. In Nepal is de Zwitserse bergbeklimmer Uli Stek omgekomen. De 40-jarige werd gezien als een van de beste klimmers van zijn generatie... en had meerdere records op zijn naam staan. Stek kwam ten val in de bergen tijdens een voorbereiding op de beklimming van Mount Everest. In Breukelen heeft de politie een man betrapt die voor de tiende keer met te veel drank op achter het stuur zat. Hij had ook geen rijbewijs. Agenten zagen hem gisteravond laat over de weg slingeren. De man zit vast en zijn auto is in beslag genomen. Het weer dan nog, veel zon, maar ook sluierwolken. Het wordt 16 tot 19 graden bij een stevige zuidoostenwind. Morgen bewolkt, een paar buien en een graad of 14. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad is het eh, erg druk in de Bollestreek eh, vanwege gigantische drukte vandaag in de Keukenhof. Alle parkeerplaatsen rond de Keukenhof zijn bezet. Op de N207 richting Hillegom staat tussen eh, de A44 en Hillegom 5 kilometer file. En de N208 van Sassenheim naar Haarlem staat tussen Sassenheim en Hillegom 3 kilometer. In beide gevallen is de vertraging ongeveer een uur. Tot zover de verkeer.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 When I get home, you'll be waiting. Still you know There ain't no use in you complaining I know that I can show some respect Especially when I'm wrong But when I get back, I know you say you've been tá tudo preparado, vem que o greg é bom.